Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Staatssecretaris Steven doet volgens een meerderheid in de Tweede Kamer te weinig om gokverslaving te voorkomen. Als hij niet met betere plannen komt, dreigen de partijen de liberalisering van de gokmarkt te dwarsbomen. PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie waren al kritisch, maar nu vindt ook regeringspartij CDA dat er meer waarborgen moeten komen om gokverslaving tegen te gaan. Teven wil onder meer het gokken via internet legaliseren. En ook wil hij naast Holland Casino meer aanbieders op de markt. Een nieuwe organisatie, de Kansspelautoriteit, gaat toezicht houden. Maar volgens de Tweede Kamer krijgt die organisatie te weinig mogelijkheden om uitwassen tegen te gaan. Vandaag praat de Kamer met Teven over het kansspelbeleid. De eerste herfststorm van dit jaar is een feit. Volgens Weer Online werd in de kop van Noord-Holland en op de Wadden gisteravond laat een windsnelheid gemeten boven windkracht 9. De storm ging gepaard met zeer zware windstoten van ruim 100 km per uur. Volgens weerkundigen is het uitzonderlijk dat het zo vroeg in het seizoen stormt. Vanuit het hele land kwamen er rond middernacht meldingen van wateroverlast. De meeste uit Noord-Holland, Friesland en Groningen. Bij Veendam moesten N33 worden afgesloten nadat er bomen waren omgewaaid. Nederland is door de overwinning op Finland geplaatst voor het EK voetbal in Polen en Oekraïne. Zelfs als Oranje niet eerste wordt in de pool, dan gaat het als beste nummer 2 van alle pools automatisch naar het EK. In Finland won Oranje met 2-0 door doelpunten van Kevin Strootman en Luc de Jong. Ook Spanje en Italië hebben zich geplaatst. Titelverdediger Spanje won met 6-0 van Liechtenstein en Italië met 1-0 van Slovenië. Duitsland had zich vorige week al geplaatst voor het EK. Het weer wisselend bewolkt, enkele buien. Staat een matige zuidwestenwind langs de kust is de wind krachtig tot hard.